I said, Dance all day long. Take your baby by the hair. And pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears. And play upon her darkest fears song It plays In a dance hall days We were cool and crazy When I, you and everyone we knew amethyst. in a red to sapphire Savannah. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there?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 Hollande kwam kort na middernacht aan op het plein en sprak de menigte toe. Hij noemde zichzelf de president van de jeugd van Frankrijk en hij zei ook trots te zijn dat het Franse volk hem de verantwoordelijkheid van het land toevertrouwt. In Griekenland heeft de Griekse regering geen meerderheid meer in het parlement. Na het tellen van bijna alle stemmen hebben de traditioneel twee grootste partijen 150 zetels, één zetel te weinig voor een meerderheid. De leider van de grootste coalitiepartner, Nieuwe Democratie, wil nu onderzoeken of hij een derde partner kan vinden om een regering van nationale eenheid te vormen. Die zou de bezuinigingen moeten doorzetten, zodat Griekenland in de eurozone kan blijven. De beurzen in Azië kleuren rood vanochtend na de verkiezingsuitslagen in Frankrijk en Griekenland. Bij beleggers slaat de onzekerheid toe over de aanpak van de Europese schuldencrisis. De Japanse Nikkei en de beurs in Hongkong verloren allebei 2,5 procent. De inwoners van Syrië kunnen vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Een groot deel van de oppositie doet niet mee. Veel leiders zijn opgepakt of naar het buitenland gevlucht. Het huidige Syrische parlement bestaat uitsluitend uit aanhangers van president Assad. Onder druk van de opstand tegen zijn bewind heeft hij hervormingen aangekondigd. Eén daarvan is dat er nieuwe verkiezingen komen. Maar het nieuwe parlement blijft zeker de helft van de zetels gereserveerd voor zijn aanhangers.